7 uur. Door Megens met het NOS-journaal. Ondanks de relatief kleine toename van het aantal patiënten op de intensive care dit weekend... is het te vroeg voor optimisme. Dat zei voorzitter Gommers van de Vereniging voor Intensive Care in het tv-programma Op1. Hij zei dat hij pas tevreden begint te worden als er meer uitstroom is op de IC dan instroom. De overheid pakt mensen met schulden minder hard aan tijdens de coronacrisis, meldt het AD. Wie financieel is getroffen kan uitstel van betaling krijgen. staat in een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau aan deurwaarderskantoren. Hetzelfde geldt voor mensen die een boete niet kunnen betalen. Ook zij krijgen uitstel van betaling. Het UWV opent vandaag een speciaal loket. Werkgevers die een groot deel van hun omzet hebben verloren door het coronavirus... kunnen daar in aanmerking komen voor een mogelijke tegemoetkoming. De regeling is bedoeld om zoveel mogelijk mensen hun salaris te laten behouden. Het UWV verwacht dat er per dag tienduizenden aanvragen... voor deze tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid gaan komen. Werkgevers die een complete aanvraag indienen... worden binnen twee tot vier weken uitbetaald. Mensen met een familielid op de intensive care... kunnen vanaf vandaag een beroep doen op slachtofferhulp. Dat zij door het coronavirus nauwelijks of geen contact mogen hebben... met hun dierbaren in het ziekenhuis kan extra traumatisch zijn... Soms mogen ze zelfs geen afscheid nemen als een patiënt overlijdt. Door vroegtijdig hulp te bieden wordt de kans op langerdurende psychische klachten volgens slachtofferhulp verkleind. De VS heeft 29 miljoen doses van een antimalaria-middel gekocht. Volgens president Trump is het middel effectief tegen het coronavirus, maar dat is niet wetenschappelijk bewezen. Op een persconferentie zei Trump dat het mogelijk werkt, misschien ook niet, maar als het niet werkt verliezen we niets, zei hij. Het weer, eerst veel zon, 17 tot 22 graden. Vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en vanavond kan het licht regenen.